12 uur en eh, we gaan naar het eh, NOS-journaal met Caroline Bari. Goedemiddag. Goedemiddag, Daniel. Boeren weten niet waar ze in de buurt van sloten mest mogen uitrijden... omdat de kaarten van Nederlandse sloten niet kloppen. Minister Adema van Landbouw noemt het een lastig probleem. De kaarten zijn belangrijk omdat boeren vanaf dit jaar... in de buurt van bepaalde sloten geen mest meer mogen uitrijden. Die strengere mestregels zijn bedoeld om de natuur en het oppervlaktewater schoner te maken... Voorlopig moeten boeren bij twijfelgevallen zelf bepalen onder welke mestregel hun sloten vallen en daar melding van maken. Op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn vanmorgen Russische raketten neergekomen. Volgens buitenlandredacteur Christian Pauwen zou het de grootste aanval in maanden zijn op de Oekraïnse infrastructuur en het energienetwerk. Door heel het land zijn er ook explosies gemeld, raketten die worden onderschept. En wat ook wel opvalt, dat op bepaalde plekken de concentratie van aanvallen heel groot is. Bijvoorbeeld in een Zaporizhia, waar wel hier en daar ook raketten neerkwamen, maar waar nu 17 raketten op afgevuurd zouden zijn. We begrijpen dus ook dat er op verschillende plekken gewonden zijn gevallen, eh, doden. Maar het is nog bezig, dus we wachten de informatie nu af. De Nederlandse staat is van plan om meer aandelen ABN AMRO te verkopen. Het doel is het belang van de overheid te verkleinen tot net iets minder dan 50 procent. In 2008 nam de staat het Nederlandse deel van ABN AMRO over... om zo de bank van de ondergang te redden. Maar de Nederlandse staat liet vaker weten het belang geleidelijk weer te willen afbouwen... en sinds 2015 worden aandelen in stappen verkocht. En steeds vaker hebben restaurants een maagbandmenu op de kaart staan. Speciaal voor mensen met een maagverkleining. Zij kunnen halve porties bestellen. Dit restaurant in het Limburgse Doenrade begon er ook mee, omdat gasten steeds vaker vroegen om kleinere porties. In de keuken hebben ze nu bij elk gerecht normale en kleine borden, vertelt de kok aan L1. Vooral bij de salades, je ziet een grote kleine portie. Ha, en ook bij de soepen is het een heel klein kopje en een ding is. Nou, de schnitzel is wel heel duidelijk te zien. Doordat we kleine portie doen, komen we altijd lege borden terug. En dat vinden we ook altijd fijn. Is voor de kok fijn, is ook voor degenen die eten. En er is dus ook minder voedselverspilling. Voor die halve portie betalen klanten ook maar de helft van de prijs. Het weer. De komende uren breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 8 en aan zee kan het flink waaien. Morgen veel bewolking, op de meeste plaatsen droog en maximaal 10 graden. Bijna weekend, hè? Bijna weekend. We zijn bezig met de Evergreen toplijst van de jaren 60. ze wat. Verder een drankje erbij, want we gaan wel gezellig lunchen, toch? Ja, en even proost op deze mooie lijst. Jazeker. En de Beatles komen eraan. De Evergreen toplijst van de jaren 60. Daniel Dekker. NPO Radio 5. 117. wat is hier weer mooi, die eh, Evergreen Toplijst van de jaren 60. Door jullie samengesteld. Onze complimenten namens het hele team hier bij NPO Radio 5. Dat waren de Beatles. Dit is hem, de Evergreen Toplijst van de jaren 60. 60. While My Guitar Gently Weeps. Onder andere gestemd door Ad van Delen en Harriette Veenhuizen. Dat moeten wel Beatle-fans zijn, denk ik. Mooi liedje uit 1968. Stond op The White Album. een van de legendarische LP's uit die tijd van de Beatles. En uh, George Harrison heeft het liedje geschreven. Vrijdagmiddag 10 februari, de laatste dag van de week van de jaren 60. Inderdaad met eh, de toplijst. Eh, tot 8 uur vanavond, want even voor 8 uur klinkt dan de nummer 1 op deze lijst. We weten al wat het is, maar we verheugen ons er toch op natuurlijk. Dit uur gaan we richting nummer 105. Elvis Presley ga je zo meteen horen. We hebben de Rolling Stones dit uur. En ook Bob Dylan. En dit is nummer 116. King of Rock and Roll, Elvis Presley. Can't Help Falling in Love. Ook speciaal gedraaid voor Marian Gijsbert, want die eh, stuurde een appje naar de studio. Hier is het wachten dus op Elvis. Nou, speciaal dan voor jou, Marian. En daarvoor hadden we nog Hummer's Hermits met No Milk Today. Dat waren de eerste Engelse woordjes die Wim op het schoolplein sprak in de jaren 60.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 He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother, and then he he walked on down the hall. And he came to a door, and he looked inside. Father, yes, son, I want to kill you. Mother Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us this is the end. hij dan ook echt afgelopen. Dit is echt het einde van The Doors. Een uh, legendarisch liedje uit het eerste album eh, dat eh, van The Doors uitkwam. Ruim 11 minuten in de toplijst van de jaren 60. Dit is hem, de Evergreen Toplijst van de jaren 60. Nou, <laughs> ik, weet zeker dat Kobi van de Schaaf niet op dat nummer gestemd heeft. Want die stuurt mij net, kan deze plaat niet stoppen. Verschrikkelijk. En eh, Jon Steenweg is ook geen fan van die end van de Doors. Wat een kattig Daniel. Kun je deze niet inkorten? Nee, dat ga ik zeker niet doen. Eh, er zijn andere luisteraars die het helemaal te gek vinden ook. Het staat niet voor niets in de lijst op nummer 113. En daarvoor nummer 114, dat waren de Rolling Stones en Ruby Tuesday uit 1967. We klimmen omhoog in de lijst op deze vrijdagmiddag. Dit is nummer 112. Ook prachtig van Frida Bokkera. Il y aura cent mille chansons. toplijst van de jaren 60. somebody, to love somebody the way I love you. De Bee Gees en To Love Somebody op nummer 111 uit 1967.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 of Home op 109. Terug naar de jaren 60. Dit is de Evergreen Toplijst van de jaren 60. Ja, nogmaals dank voor het stemmen. Wat is weer goed gelukt dit jaar. Jullie hebben er weer een mooie Evergreen toplijst van gemaakt. Tot 8 uur vanavond hier op NPO Radio 5. Komen wat leuke appjes binnen. Even kijken, René die reageert nog even op <laughs> die end van de Doors. En natuurlijk ook heel veel fans van de Doors die denken van wacht even. Gewoon nog even wat sturen. Een berengoed nummer van de Doors dat langzaam naar een climax toewerkt... om daarna weer rustig te eindigen. Mooi omschreven, René. Carla Schaft die was eh, net terug van een lange wandeling in de polder van eh, Bergen, Noord-Holland. ik had wat last van mijn rug, dus ik moest echt even gaan lopen. telefoon meegenomen met eh, daarop jullie app. de oordopjes in en alles luidkeels meegezongen. Ook als de mensen langskwamen. Het lopen ging super met deze muziek. Deze muziek raakt me zo diep. Groetjes van Carla Schaft. Nou, Hartstikke leuk, dankjewel voor je appje. En eh, sterkt ook met je rug natuurlijk, hè. Het is bijna kwart voor één. We kruipen omhoog in de lijst. De nummertjes steeds kleiner en dit steeds groter.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 certitude. Le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude. Tu ne viendras pas ce soir. vanavond de mooiste jaren 60 muziek ooit gemaakt. Dit is de Evergreen Toplijst van de jaren 60. 106 Once upon a time you dress so fine Do the bumps of dime in your prime say, beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. ground. to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live. is dat. En Like a Rolling Stone in de toplijst van de jaren 60. En eh, als we de Beatles draaien, zijn de Rolling Stones nooit ver weg, hè? Zometeen komen ze nog twee keer voorbij. We gaan er zo meteen mee beginnen, zelfs na 1 uur. Hier is de Beatles en het prachtige Here Comes the Sun. Here comes the sun. Here comes Het is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want deze dagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl slash duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. De Jong vakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong André van Duin gaat in gesprek met zijn collega's. Er wordt om gevochten om bij jou op de eerste rij te zitten, toch? Deze week met Joep van het Hek. Ja, het wordt niet doller worden. In een klassieke oldtimer praten ze over humor en alles wat daarmee te maken heeft. Ik denk op het moment dat je erover gaat nadenken, ja, dan is je cabaret niet meer leuk. Bij Van Duin op de achterbank. Vanavond om vijf half bij Max op NPO 1. Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan... Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament... voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl slash voortleven... en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. DAB+, online en via de app. NPO Radio 5. In de Evergreen Toplijst zijn we gebleven met nummer 104. Die hoor je zo meteen. Maar is het eh, journaal van eh, Renate Kok. Goedemiddag. Goedemiddag. 14 vrachtwagens met hulpgoederen hebben inmiddels vanuit Turkije het noorden van Syrië bereikt, zegt de Internationale Organisatie voor Migratie. De hulp komt daar maar moeizaam op gang, omdat een deel van het rampgebied onder controle is van de rebellen. De Syrische president Assad laat geen hulpgoederen door naar het gebied. Samen met zijn vrouw heeft hij inmiddels wel een ziekenhuis in Aleppo bezocht. Het was zijn eerste publieke optreden sinds de aardbevingen vier dagen geleden. De politie onderzoekt een projectie van een tekst op het Anne Frankhuis. De beelden verschenen in een rechtsextremistisch Telegram-kanaal. Wanneer ze zijn gemaakt is niet bekend. De tekst heeft te maken met een complottheorie... waarin wordt beweerd dat het dagboek van Anne Frank nep zou zijn. Minister Jesselgus is woedend. Walgelijk. Het is echt walgelijk. Er is geen enkele ruimte in ons land voor jodenhaat... En ieder die denkt dat hij daarmee weg kan komen, die, die zit er echt naast. Ik vind het echt verschrikkelijk. En ook premier Rutte noemt eh, de projectie verwerpelijk. Voor antisemitisme is in ons land geen plek, zegt hij op Twitter. De Anne Frank Stichting heeft inmiddels aangifte gedaan. Een vrouw die door Nederland is teruggehaald uit een IS-kamp in Syrië... had volgens justitie een Jezidi-vrouw als slaaf. Het zou in 2015 zijn geweest, toen ze in Syrië woonde. Die vrouw die wordt nu verdacht van slavernij. Volgende week begint de rechtszaak tegen haar... en elf andere vrouwen die lid zouden zijn geweest van IS. De Nederlandse staat gaat weer een deel van de aandelen van ABN AMRO verkopen. Vanwege financiële problemen kocht de staat in 2008 alle aandelen van het bedrijf. En sindsdien is het belang steeds verder afgebouwd naar zo'n 56 procent nu. En dat moet gaan zakken tot onder de 50 procent... met als gevolg dat de staat geen meerderheid meer heeft... zegt verslaggever Lisa Schallenberg. Voor bepaalde beslissingen waarbij je dus de meerderheid nodig hebt... Eh, van de aandeelhouders, eh, heeft de staat niet meer de beslissende stem. Dus in theorie maakt dat wel uit. In de praktijk denkt het ministerie dat het niet zo heel veel gaat uitmaken, omdat de staat wel nog steeds de grootste aandeelhouder blijft. En er is veel schade aan het eh, portiek van een appartementencomplex in Rotterdam. Iets voor 11 vanochtend was daar een zware explosie... waardoor een flink aantal ramen eruit vloog. Niemand raakte gewond, maar zo'n 20 mensen moesten wel hun huis uit. Over de oorzaak van die explosie in Rotterdam is nog niets bekend. Het weer dan vanmiddag zonnig, droog en een graad of 8. Aan zee staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen ook droog, wel veel bewolking dan. Smiddags misschien wat zon en wordt het ongeveer 9 graden. Dankjewel Renate. Twee minuten over één, dan komt hij weer aan hoor. De Evergreen Toplijst van de jaren 60. Daniel Dekker. De week van de jaren 60. 104. We is zo door nummer 100 heen natuurlijk. Want dit was 104, de Rolling Stones en The Last Time. Dit is hem, de Evergreen Toplijst van de jaren 60. De week van de jaren 60. Nou, er is ook nog een versie van The Who volgens mij, hè? Ja, die hoor je niet zo heel erg veel, maar dit is het origineel natuurlijk uit 1965. En later, in 1997, hebben we ook de Verve nog een stukje uit The Last Time gebruikt... in dat beroemde nummer Bittersweet Symphony. En ehm, nog even vermelden dat Selma Jans en Henk Koch een hele goede smaak hebben... als het om de liedjes van de Rolling Stones gaat. Want ehm, die hebben erop gestemd. En alle andere stemmers ook nogmaals hartelijk dank voor het samenstellen van deze lijst. Tot 8 eh, uur vanavond hoor je ze allemaal. Helemaal. In de Evergreen toplijst van de jaren 60. Waar waren we nu gebleven?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 dat hoort ook wel bij een lunchprogramma, toch? Cream and The White Room. Dit is hem, de Evergreen Toplijst van de jaren 60. Ja hoor. Van de jaren 60. Fleetwood Mac draaide met Oh Well Part 1 uit 1969. Geschreven door gitarist Peter Green. Opgedeeld in twee delen, dus op nummer 103. Zojuist eh, Cream and The White Room. Zang is van Jack Bruce, gitaarspel van Eric Clapton en Ginger Baker op de drums. Dat was echt een supergroep in die tijd. Op nummer 102 gestemd eh, op dat liedje door Erik van Bierlo en Ellen van Herpen. Moet Jaap nog even de groeten doen, hè? Jaap Jansen. Hoop dat hij weer zit te luisteren. En ik zag ook nog een eh, appje voorbij komen van Mariska Pieters. Gisteren heerlijk bij je gegeten. En een mooie rondleiding gehad door het eh, prachtige theater. En morgen is het alweer vijf jaar geleden dat haar vader is overleden. George Paula heette die. En uh, heet hij nog steeds natuurlijk. En of we ook een eh, mooi liedje voor hem willen draaien zometeen. Nou, gaan we voor je doen, eh, Mariska. Ik wens je ook alvast een heel mooi weekend. We zitten te genieten hier allemaal bij de Evergreen Toplijst van de jaren 60. En nu, daar zijn ze weer hoor, de Bee Gees. Yeah. Evergreen Toplijst van de jaren 60. De Kings waren dat in Waterloo Sunset. En daarvoor hadden we de Bee Gees. Zo startte de Joker 1968 met die prachtige stemmen van de broertjes Begip natuurlijk. Dankjewel Ben Bomers voor je stem. En ook Rinus Reus bedankt voor het stemmen op dat liedje.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 Nou, we hebben dus de hele week hebben we dus de A-kant gedraaid van een grote hit uit de jaren 60. En dan kwam het uur daarna de B-kant. Want wie A zegt, moet B zeggen. En dat is wel grappig, want nu eh, komt er dus op nummer 97 een liedje voorbij. Van Roy Orbison, de Big O. En dat was de B-kant van het eh, nummer It's Over uit 1964. Roy Orbison dus met Indian Wedding. There once was an Indian brave by the name of Yellow Hand. He fell in love with a maiden known as White Sand. They vowed the love would last forevermore. Then came the day that they had waited for. Yellow hand brought her a golden feather. White sand said a prayer for good weather. The ceremonial dance grew loud and strong. Then Yellow Hand began their wedding song. fields where I had to work to get my money. But listen, listen, oh listen, and this sound of a screaming they who asked to live with you any anyway. Sun is going up, I feel the beams on my head. The birds are whistling good morning, and nearer the sound of the working Listen, listen, oh listen, and this is. spark is melting in the dark. All the sweet green icing flowing dark. Harris en MacArthur Park. Dit is hem, de Evergreen Toplijst van de jaren 60. De week van de jaren 60. Zie net een appje binnenkomen René uit Houten. Dit is een van de weinige liedjes die mij nooit gaan vervelen, MacArthur Park. Ehm, Pauline Kuiper stuurt kippenvel. Ach, Daniel, de wedding song van Roy Robertson. Wat een mooie bekant. Dat is een appje van Greep van Duivenboden. Dank jullie wel voor alle reacties. Blijf lekker luisteren, want we zijn pas bij nummer 95. Nou ja, pas. Dat betekent nog 94 heel gave liedjes te gaan hebben... in de Evergreen Toplijst van de jaren 60. Zometeen Ademo. Jawel, met zijn grote hit uit 1964. liedje stond wekenlang op de eerste plaats van bijna alle Europese hitlijsten. Ja, dat is toch wel weer het bewijs dat die liedjes uit de jaren 60... eigenlijk altijd de tand destijds doorstaan, hè? En dat ze toen in die tijd ook al zo waanzinnig populair waren... Um, dat gebeurt nu ook nog wel, maar niet meer zoveel als uh, toen in de jaren 60. Dat is toch wel de oerknal van de muziek geweest, hè? Wat dacht je van deze, met die vooruitziende blik van eh, dit duo op nummer 94? In the year 2525 If man is still alive If woman can survive they may find. In the year 35, 35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. monsieur. Nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vaurons par-delà les violons. On doit dire, entre nous, on se marre Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents, s'il le retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur que j'emprunte votre fille. Hmm. Et eh bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Juste avant le mariage, juste avant le mariage. When I was a little girl. uit die tijd is natuurlijk Phil Spector. Die heeft eh, van alles gemaakt. Eh, een heel herkenbaar geluid. En dat zat ook in dit liedje uit 1966. Dat was van Ike en Tina Turner. River Deep Mountain High, zo heette dat. Uit 1966 kwam het daarvoor. Ademo, die had ik al beloofd uit 1964 dus. En eh, op nummer 93. Fou permette, monsieur. Nou, het is bijna twee uur. Het vervolg van de lijst komt eraan. Zometeen met Henk van Steeg. Ik neem pas afscheid. Niet voor altijd, want ik ben eh, maandag gewoon weer terug met een nieuwe aflevering van Lunch Lekker. Geniet nog even van de week van de jaren 60, hè? En maak er een mooi weekend van. Oh, Suzy Q. is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want deze dagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+, NederlandseLoterij.nl, Nederlandse Loterij.nl, waar heel Nederland wint. Extra goedkoop. 2 kilo perssinezappelen, 1,99. Diverse Senseo, 2 voor 8,50. En Dettel of Ajax, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. 1 februari moet je je zorgverzekeraar hebben uitgezocht. Maar hoe kun je dat doen als je niet weet of jouw zorgverzekeraar de zorg van je vertrouwde zorgaanbieder echt vergoedt? Dit jaar is er sprake van een record aantal niet afgesloten zorgcontracten. Wie blijft daardoor in de kou staan? Radar, maandagavond half 9, Avrotros, NPO 2. Wat als je niet gelukkig bent in je baan? In je hart ben je kunstenaar. Werk je dan braaf door met de feestdagen? Of ga je naar je familie en riskeer je ontslag? Wat koos Vincent van Gogh in 1875? Ontdek het in de tentoonstelling Kiezen voor Vincent. Nu te zien in het Van Gogh Museum. Op de kabel, DAB+, online en via de app. NPO Radio 5.